Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk in de buurt van vliegveld Teugen is een parachutist om het leven gekomen. Volgens de politie is het een 49-jarige man uit Utrecht. Verder is er nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Het ongeluk gebeurde op een weg tussen Apeldoorn en Twello. Meerdere hulpdiensten kwamen daar naartoe. Oekraïne heeft laten weten wat het van plan is met de Krim als het schiereiland wordt heroverd op Rusland. Zo wil Oekraïne de brug slopen die de Krim sinds 2018 verbindt met het Russische vasteland. En ook moeten Oekraïners die voor de Russische autoriteiten hebben gewerkt of ze hebben gesteund, vervolgd worden. Dat schrijft een Oekraïense veiligheidssecretaris op Facebook. Rusland wil voor een vredesakkoord dat Oekraïne de Krim erkent als Russisch grondgebied, maar Oekraïne weigert dat. Bij een ongeluk met een bootje op de Maas bij Maastricht is iemand om het leven gekomen. Het bootje sloeg om in de sluis bij de stuw bij Harem. Door alle regen van de laatste tijd staat daar een sterke stroming. hulpdiensten kwamen massaal in actie. Er werd ook gezocht met een helikopter uit Duitsland. Eén opvarende werd bij Itteren dood uit het water gehaald. De andere ligt in het ziekenhuis. Het zou gaan om een vader en zoon. De Japanse componist Juichi Sakamoto is overleden. Sakamoto componeerde in 1983 de muziek voor de speelfilm Merry Christmas, Mr. Lawrence. Voor de muziek van The Last Emperor kreeg hij in 1987 een Oscar. Verder schreef hij de soundtrack voor The Revenant. Hij maakte tientallen albums. Dit jaar nog verscheen het album 12. Sakamoto overleed dinsdag aan kanker. Hij was 71 jaar. De Ronde van Vlaanderen is gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen, tweevoudig toerwinnaar, kwam solo over de finish. De Nederlander Mathieu van der Poel werd tweede. De Deen Mats Pedersen reed op de streep Wout van Aert voorbij en werd derde.